een advies over het gevaar van stoffen die vrijkwamen bij de brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk. Vooral het gevaar van neergeslagen roetdeeltjes wordt besproken. Later volgt een persconferentie van de burgemeesters van Breda en Dordrecht over eventuele maatregelen. Het weer, vanuit het westen wat regen, het kan glad zijn, verder bewolkt en ook vanmiddag regenachtig.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 In Australië worden nog ongeveer 70 mensen vermist na de plotselinge vloedgolf in de deelstaat Queensland. Er zijn zeker 9 mensen omgekomen. De meeste doden vielen rond de stad Toowoomba. Een politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami. In Brisbane worden duizenden mensen uit voorzorg geëvacueerd... omdat het water van de vloedgolf daarheen stroomt. Queensland wordt al weken geteisterd door overstromingen... als gevolg van hevige regenval. In de bouw lijkt het dieptepunt van de crisis voorbij. Dit jaar verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw een groei van 1%, vooral door de toenemende vraag naar woningen. De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog wel iets teruglopen, Pas volgend jaar wordt daarin een groei verwacht. In de afgelopen twee jaar leed de bouw een productieverlies van in totaal 15 procent. De vroegere republikeinse leider in Amerika, Tom DeLay, gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan witwassen en illegaal gebruik van campagnegeld, maar zegt zelf dat hij onschuldig is. DeLay zat 22 jaar in het Huis van Afgevaardigden en was een tijd lang voorzitter van de republikeinse fractie. In Tunesië zijn alle scholen en universiteiten voor onbepaalde tijd gesloten. De regering wil met die maatregelen een einde maken aan de protestdemonstraties van jongeren die al drie weken duren. Ze verzetten zich tegen de werkloosheid en de corruptie bij de overheid. De Tunesische politie greep afgelopen.